Die wordt door de Turkse regering verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep. Volgens Yildirim wordt er tegen mensen uit eigen kring... op dezelfde manier opgetreden als tegen anderen. Tienduizenden agenten, leraren, journalisten, rechters en advocaten zijn al ontslagen, geschorst of gevangen gezet. De politie in Almere waarschuwt voor een horrorclown. De afgelopen dagen zou hij met een mes in de hand kinderen achterna hebben gezeten. Een jongen van elf heeft samen met zijn ouders aangifte gedaan. Volgens de politie had de clown een wit gezicht met rode krullenpruik... maar ook bloedstrepen op zijn gezicht en bloedsporen op het mes. De Russische president Poetin heeft een bezoek aan Frankrijk afgezegd. Hij zou volgende week naar Parijs komen, maar dat gaat niet door vanwege de oplopende diplomatieke spanningen door de oorlog in Syrië. Rusland sprak afgelopen weekend zijn veto uit over een resolutie in de VN-veiligheidsraad... waarin werd opgeroepen om alle bombardementen op Oost-Aleppo te staken. De tekst was opgesteld door Frankrijk. Poetin zou in Parijs een nieuwe Russisch-orthodoxe kathedraal openen... en een tentoonstelling bezoeken met Russische kunst. In de marge daarvan zou hij een ontmoeting hebben met zijn Franse collega Hollande. Elektronicafabrikant Samsung stopt definitief met de Galaxy Note 7. Het Zuid-Koreaanse concern legde gisteren al het productieproces van de brandgevaarlijke telefoon stil en besloot later ook de verkoop wereldwijd te stoppen. Uiteindelijk besluit Samsung nu om de telefoon definitief van de markt te halen. De Note 7 kende een problematische geschiedenis. Eind augustus verschenen de eerste berichten dat de accu van het apparaat in brand kon vliegen. Het weer, vrij veel bewolking en soms motregen bij 10 tot 13 graden.